uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Gokbedrijven hebben nogal veel inspraak gekregen op de regels voor gokreclames. Meer dan bijvoorbeeld verslavingsdeskundigen. Dat staat allemaal in documenten die we hebben opgevraagd. En dat is echt niet oké, zegt het Trimbos Instituut. Er moet meer onafhankelijke expertise komen, meer onafhankelijke stemmen over hoe je ehm, ja, mensen beter kan beschermen tegen de schade die door gokken ontstaat. Ja, onder meer Holland Casino en de Nederlandse Loterij klaagden vaak bij het ministerie dat de regels opstelt. Regelmatig met succes en daardoor mogen ze nu toch reclame richten op kwetsbare mensen. En ze mogen geen BN'ers meer inzetten in reclames, maar wel lokaal bekende acteurs. De burgemeester van OP in Luik in België is ondergedoken omdat hij wordt bedreigd. Het gebeurt vanwege een schietpartij in zijn dorp. Een man van 31 werd door de politie neergeschoten toen hij weigerde mee te werken aan een verkeerscontrole. En na die schietpartij braken er rellen uit. Ook meerdere agenten zouden worden bedreigd. Thijs Reumer herkent zich niet in de uitspraak van de rechter en gaat in hoger beroep. Dat zegt zijn advocaat. Hij werd twee weken geleden veroordeeld tot drie maanden cel en een taakstraf... voor het online misbruiken van minderjarige meisjes. Maar daar is hij het dus niet mee eens. Ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep. En gedoe bij het universiteitsziekenhuis in Leiden. Want dat moet meerdere onderzoekers stopzetten. Want die waren betaald met Europese subsidies. En het heeft te maken met een bedrijf waarmee het ziekenhuis samenwerkte. Dat zou fraude hebben gepleegd. Zo zouden er mensen van dat bedrijf bij het Leidse UMC hebben gewerkt. Maar daar is op papier helemaal niks over terug te vinden. En deze verslaggever van Omroep West weet meer. Er is wel eh, gekeken of ze een toegangspas hadden. Nou, dat hadden ze niet. Eh, ze hadden dus geen toegang tot laboratoria, etc. In een intern onderzoek van het LMC is ook een vervalste e mail eh, eh, conversatie gevonden. Ehm, ja, allemaal om dat soort zaken. En, ja, dat, dat klopt niet. Dan wordt Europa boos. Ja, dat kan allemaal best wat gevolgen hebben voor het Leidse ziekenhuis. Ze moeten dus stoppen met de onderzoeken. Onder meer naar kanker en pijnbestrijding. En waarschijnlijk moeten ze miljoenen aan subsidiegeld terugbetalen. Dan heb ik nog het weer voor je. In het noorden volop zon vandaag. In het midden en het zuiden is het iets bewolkter. En dan is de temperatuur rond de 25 graden. Morgen is het al gelijk heerlijk weer. Het wordt een zonnige dag met smiddags ongeveer 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Opvallende file in Noord-Holland op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen nieuw en Leidsendam is een spoedreparatie aan de gang aan de vangrail. Twee rijstokers zijn er dicht. Vertraging is bijna een uur.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 De Nederlandse bank had Bunk een boete opgelegd van 875 euro. Door de rechter is die boete verlaagd naar nog geen 130.000 euro. En de premier van Spanje vindt de excuses van voorzitter Rubiales van de Spaanse Voetbalbond onvoldoende en ongepast.